Twee uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Politie en justitie hebben naar eigen zeggen toegang gekregen tot 3,6 miljoen versleutelde berichten uit de georganiseerde misdaad. De gegevens stonden op de Canadese servers van een Nederlands bedrijf dat aangepaste smartphones verkocht aan criminelen. Politie en OM spreken van een schat aan informatie. Die zou kunnen helpen bij het oplossen van grote strafzaken. Het gaat dan om liquidaties, overvallen, drugshandel en andere zware misdrijven. Tegen de man van 26, die zou hebben meegevochten met IS-strijders in Syrië of Irak, is vijf jaar cel geëist. De Nederlander staakte anderhalf jaar geleden zijn studie aan een Britse universiteit. Zijn omgeving had toen al opgemerkt dat hij radicaliseerde. Waarschijnlijk is hij rechtstreeks vanuit Groot-Brittannië afgereisd naar Irak of Syrië. Een jaar geleden meldde hij zich bij de Nederlandse ambassade in Ankara. Hij werd opgepakt en uitgeleverd aan Nederland. De VN moet haast maken met de databank waarin bewijzen worden verzameld tegen oorlogsmisdadigers in Syrië. Dat zegt minister Koenders van Buitenlandse Zaken. Hij riep andere landen op mee te betalen. Volgens Koenders moet de bewijzenbank worden opgericht nu er nog gevochten wordt in Syrië. Voor het eerste jaar is 13 miljoen euro nodig. Nederland heeft een miljoen toegezegd. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Cavusoglu, komt hoe dan ook binnenkort naar Nederland. Dat zei hij tegen Turkse media. De minister is in Nederland en Duitsland geweigerd om te komen spreken op campagnebijeenkomsten over het Turkse referendum. Cavusoglu zei tegen de Turkse pers dat hij zich niet laat tegenhouden. Als het hem netjes wordt gevraagd door zijn collega Koenders... komt hij na de verkiezingen van 15 maart. En anders al aanstaande zaterdag, waren zijn woorden. De Turken mogen zich op 16 april in een referendum uitspreken... over meer bevoegdheden voor president Erdogan. Het weer vanmiddag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Vooral in het binnenland kunnen er buien vallen. Het wordt een graad of 12. Vanavond en vannacht is het vrijwel droog. Morgen ook vrijwel droog.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 En we zijn te beluisteren via de kabel op 104.5, in de ether op 106.9. Het internet tik je in ZFM-live. En je hebt natuurlijk ook nog de gelegenheid om via de ZFM-app te luisteren. En mijn naam is Bart van der Meer. We beginnen zometeen met Colin Blunstone en daarna The Birds. Veel plezier het komende uur. And with her arms around me tight I see her all in my mind And she'll always be there, my bij Matchbox zijn we gek op bekantjes. En dit was er ook weer zo eentje. Dit was de bekant van Turn, Turn, Turn van The Birds. En dit heette She Don't Care About Time en werd geschreven door Gene Clark. Het kwam uit 1965. En acht jaar later, 1973, scoorde Colin Blunstone een hit met I Want Some More. We gaan naar het jaar 1956, naar een compositie van Bo Diddley... Maar als je op de single kijkt, dan zie je daar niet zijn naam staan. Hij heeft hem gemaakt onder de naam van zijn vrouw, maar hij heeft hem zelf geschreven. Mickey en Sylvia and Love is Strange. was hem eh, uit 1956. Mickey en Sylvia en Love is Strange. En die kennen we natuurlijk ook van The Everly Brothers. En hou deze melodie even vast. Want later in het eerste uur ga je iets horen en dan denk je bij jezelf... hey, die melodie ken ik. Maar goed, daar komen we straks aan. We zijn nu toe aan de top 40 van 50 jaar geleden, de Engelse top 40. En vijf nieuwe binnenkomers. En de eerste op 40, dat is Paul en Barry Ryan. Keep it out of sight. If you got a little love, you wanna keep it back. If you got a little love, you wanna keep it back. If you got a little love, you wanna keep it right. Keep it on an island, keep it out of sight. If you got a little love, you wanna keep it right. Ha ha ha. You got 40 met Keep It Out of Sight. En vlak hierna ging Paul eh, zich toeleggen op het componeren van muziek. En Barry ging eh, zingen. En dat eh, scoorde ook nog, want Paul schreef Eloise... en Barry had haar een gigant van een hit mee. Dat was nieuw op 40 en twee plaatsen hoger vinden we die Ellen Price set op 38 Simon Smith en The Amazing Dancing Bear. my sincere smile and my dancing bear outrageous. Allow me, courageous, charming. Oh, who could think a boy and bear could be well accepted everywhere? It's just amazing how fair people can places where welfare faces all stop to stare. Making the grandest entrance Simon Smith and his dancing bear. They love us, won't they? They feed us, don't they? Oh, who would think a boy and bear could be well accepted everywhere? It's just amazing how fair people Smith and his dancing bear. It's Simon Smith and the amazing dancing bear. Simon Smith en The Amazing Dancing Bear, geschreven door Randy Newman en uitgevoerd door die Alan Price set. Nieuw op 38. En nieuw op 29, Whistling Jack Smith en I Was Kaiser Bill's Batman. Whistling Jack Smith en I Was Kaiser Bill's Batman. En die was nieuw te vinden op nummer uh, eh, 7 en, uh, eh, 29. Ja, ja, 27, daar komen we nu aan toe. En dat is Prince Buster en zijn verhaal over El Capone. 27 Prince Buster en Al Capone. En dit is de hoogste nieuwe binnenkomer op 24. The Supremes. my dreams. You gave me faith, then took my hope. Look at me now. Look at me. the lonely cry fades in the air. Love is here. Dat was de hoogste nieuwe binnenkomer op 24. En dat waren de Supremes. En Love is Here and Now You're Gone. bij de hoogste nieuwe binnenkomer hoort... De klapper van de week, week, week. Ja, ja, maar dat waren we net even vergeten, eerlijk gezegd. Eh, maar hier was hij dan alsnog even. De beloning. We gaan toe naar een eh, Nederlandse zanger. En die hoort bij de Oscar Band en Blues Band. Dat is Oscar Band zelf. Hier is de Benson Hurst Blues. You're such a success. You're pretty secretary. Ha! She say you are the best. Your face always smiling. Say it's you are your dues. to me. Oscar Benson, Benton en de Bensonhurst Blues. En dan zijn we toe aan de tip van Willem. En die komt deze keer van Mick Jagger. En Mick Jagger die heeft eh, diverse solo-LP's uitgebracht. 85 She's the Boss in 1987. Primitive Cool. En in 1993 de derde solo-LP Wandering Spirit. En eh, ik heb een aantal nummers eh, voor het eerst gehoord <laughs> deze week. En dat album is zeer de moeite waard. En Willem heeft eh, als tip gekozen het nummer Hang On To Me Tonight. Ja, dat klinkt natuurlijk helemaal niet als Hang On To Me Tonight. Dit is eh, een heel ander nummer, dat krijgen we zo meteen. We krijgen nu, eh, eerlijk gezegd, Mick Jagger, had ik beloofd. En het heet Hang On To Me Tonight. Ogenblik. a picture. You came into my life like a picture. The colors fade away. Love is fragile. You hide. You came into my life like a movie, a star. To Me Tonight van het eh, album Wandering Spirit uit 1993. Dit was de tip van Willem. En eh, binnenkort, welke donderdag weet ik nog niet... maar binnenkort hebben we twee uur lang tips van Willem live hier in de studio. Heerlijk om naar uit te kijken. Ehm, we gaan even iets doen waarvan ik weet dat Willem dit ook wel heel erg prettig vindt. Never be anyone else but you. Ricky Nelson. else but you for me. Never ever be, just couldn't be anyone else but you.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 There'll never be anyone else but you for me. Never ever be, just couldn't be anyone else but you. 1959, Ricky Nelson en Never Be Anyone Else But You. Ehm, in het tweede uur hebben we uiteraard de Beatles. Maar ook nu gaan we het even over ze hebben. Want het volgende nummer, dat hebben ze ook genomen voor hun eerste LP. Dat was uh, Dizzy... Nee, niet voor hun eerste LP, maar op een van hun eerste LP's. Dizzy Miss Lizzy. En de B-kant waarvan ik eh, zometeen eh, dat nummer ga draaien is Slow Down. En die werden beide geschreven door Larry Williams... Komt uit 1958. Hier is Larry met Dizzy Miss Lizzie. Un momento, por favor. Dit is Miss Lizzy van Larry Williams, later opgenomen door The Beatles. Ehm, in het eerste kwartier heb ik gedraaid Love is Strange van Mickey en Sylvia. Toen zei ik van, let even op straks, want dan komt er een nummer langs... dat je bij jezelf denkt van, hey, kom me bekend voor. Hier is Dave Baby Cortez met Rinky Dink. Dinky Dink van eh, Dave Baby Cortez uit 1962. In het jaar 1978 bracht eh, de band 10cc de LP Bloody Tourists uit. En daar stond een heel leuk nummer op. Eh, From Rochdale to Ocho Rios. En dat ging werkelijk over het dagelijks leven van de heren. Want Rogdale, daar stond de uh, opnamestudio. En Ocho Rios, daar trokken ze zich terug als ze een beetje vrije tijd wilden hebben. In ieder geval een heel leuk nummer. From Rochdale to Archerias. From archery to docking, from docking it's back to Rochdale, from Rochdale to archery You spend half your life in transit, but that's just the way God plans it. Pack a shirt and some fresh pajamas, that's all you need. Try to get a flight out to someone. But Air Jamaica don't fly on Sunday. Gotta get a flight out to someone because I wanna see the mama and the papa. I look into your blue eyes, I bend the truth, but I never tell you lies. I need my lover, I need you care. Understanding's not enough. From Rochdale to Archerias, from Archerias to Dorking, from Dorking it's back to Rochdale, from Rochdale to Archerias. Asleep in a stream of sunlight, awake in a dream at midnight. I'm rushing to wait for Jumbo. Where am I now? Try to get a flight up to San Juan said Jamaica don't fly on Sunday. Gotta get a flight out to San Juan because I wanna see the mama and the papa. A dressing room so far from home, a corridor with a broken telephone. I wanna call, but I got to go. The curtain's up and it's time to do the show. Gotta fly to someone, But every maker don't fly on Sunday. Gotta get a flight up to San Because I wanna see the mama and the papa. Asleep in a stream of sunlight. Awake in a dream at midnight. I'm rushing to wait for Jumbo. Where am I now? You spend half your life in transit. But that's just the way God plans it. Like a shirt and some fresh pajamas that's all you need. Everybody sing. From Ashdale to Algerias, from Algerias to Dorking, from Dorking it's back to Rochdale. Oh, where are we now? From Rochdale to Ocho Rios, dat was 10cc van het album Bloody Tourists. We zijn toe aan een uh, top 100 hit uit 1969. En die is heel bekend. Dat is uit 1969 van onze eigen Shocking Blue. En dat was natuurlijk Venus. En dan gaan we toen naar het jaar 1989. Hier is hij al, Sydney Youngblood en If Only I Could. have. Celebrating all different colors, joining together. blood, Youngblood, Youngblood uit 1989 met If Only I Could. En dan eh, heb ik een nummer gevonden. Ik kende het al van de Cats, Let's Dance. Maar in deze uitvoering van David Garrick kende ik het nog niet. Garrick en eh, Let's Dance zijn een uitvoering van die Cats hit. En ik moet eerlijk zeggen, die van de Cats prefereer ik wel.